Drie uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Het kabinet neemt maatregelen om de bouwsector te ontzien... bij de aanpak van de stikstofuitstoot. Dat schrijft minister Schouten aan de Tweede Kamer. Het adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van oud-minister Remkes... vond vorige week dat de kabinetsplannen niet ambitieus zijn... en te veel lijken op eerder beleid. Schouten komt de bouw nu tegemoet door bepaalde projecten vrij te stellen... van een speciale natuurvergunning. Daarmee wordt het eenvoudiger om toestemming te krijgen voor bouwprojecten. Het aantal Nederlanders in armoede stijgt naar ruim 1 miljoen mensen. Dat concluderen het Sociaal Cultureel Planbureau en het Centraal Planbureau. Belangrijkste oorzaak is de jaarlijkse verlaging van de bijstandsuitkering... waardoor het meer loont om aan het werk te gaan. Als de verlaging van de bijstand zou stoppen... dan lopen mensen in de bijstand bijna de helft minder risico op een leven in armoede... al dus de planbureaus. De effecten van de coronacrisis zijn nog niet meegenomen in de studie. De agent die vorige week vrijdag een zwarte man in Atlanta doodschoot... wordt door het Amerikaanse Openbaar Ministerie vervolgd voor moord. De agent riskeert een levenslange gevangenisstraf of de doodstraf als hij veroordeeld wordt. De man van 27 werd in zijn rug geschoten toen hij zich verzette bij zijn arrestatie. De kogels beschadigden zijn organen en veroorzaakten veel bloedverlies. Ook zou de agent het slachtoffer geschopt hebben terwijl hij op de grond lag. De agent is inmiddels ontslagen. Bij noodweer in Zwolle is een fietser om het leven gekomen. Volgens de veiligheidsregio werd de vrouw van 52 geraakt door een omvallende boom. In het zuiden en westen van het land zorgen de zware buien voor wateroverlast. Zo zijn er in Vlissingen appartementen ontruimd nadat er water in het gebouw liep. In Limburg komen de meeste meldingen uit het Heuvelland. Daar zijn kelders en straten blank komen te staan. Het weer, stevige buien met onweer, hagel en veel regen trekken over ons land. Het koelt daarbij af tot een graad of 15.